Raymond Seré met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering is er verbolgen over dat het Russische konvooi vandaag zonder toestemming Oekraïne is ingereden. Het ministerie van Defensie zegt zich ernstig zorgen te maken en vindt dat Moskou de vrachtwagens direct moet terugroepen. Dit is een schending van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne door Rusland, zei een woordvoerder van het Pentagon. Hij waarschuwde president Poetin dat Rusland zich verder zal isoleren als het konvooi op Oekraïns grondgebied blijft. De politie van South Yorkshire en de BBC zijn kwaad op elkaar vanwege het politieonderzoek naar Cliff Richard. De zaak is zo hoog opgelopen dat de chef van de politie en de directeur van de BBC op 2 september uitleg moeten geven in het Britse parlement. De Britse politie doorzocht vorige week een huis van de 73-jarige zanger in Berkshire. Dat gebeurde na beschuldigingen van seksueel misbruik van een minderjarige jongen in de jaren 80. Cliff Richard was zelf tijdens de huiszoeking in Portugal. De politie zegt dat de BBC dit disproportioneel veel aandacht aan de huiszoeking heeft besteed... en deed alsof een zware politiemacht het huis binnenviel. De Europese Commissie overweegt producenten van melkproducten te steunen. Ook die sector wordt stevig geraakt door de Russische boycott. Door de Russische tegenmaatregelen kan vanuit de EU 250 miljoen kilo kaas niet naar Rusland worden geëxporteerd. En daarvan komt zo'n 50 miljoen kilo uit Nederland. De marktverstoring zorgt voor lagere prijzen. Zo zegt Friesland Campina dat het zeer waarschijnlijk per 1 september de melkprijs gaat verlagen die het bedrijf garandeert aan de boeren. In Israël is een kind van vier omgekomen door een mortiergranaat uit de Gazastrook, meldt het Israëlische leger. Het jongetje werd geraakt in een auto bij een kibbutz, niet ver van de grens met de Gazastrook. Een volwassene in de auto is zwaar gewond kind is het vierde Israëlische burgerslachtoffer. Dat is omgekomen door de oorlog tussen Hamas en Israël, die op 8 juli uitbrak.